Mark Visser met het NOS Journaal. De Als iedereen op zijn eigen partij stemt, halen VVD, CDA en PVV samen 37 zetels. Dat is alleen te weinig voor een meerderheid. Met steun van de ene SGP-zetel zou het kabinet Rutte er net genoeg aan hebben. Maar de uitslag is verder van zeker, omdat er zes restzetels zijn te verdelen. VVD, CDA, PVV en SGP zijn samen zeker van 35 zetels. De afgelopen weken hebben het regeringskamp en de oppositie achter de schermen druk onderhandeld over het stemgedrag van de statenleden. Ook premier Rutte zou hebben meegedaan. Aangenomen wordt dat hij in het torentje een statenlid van de Partij voor Zeeland ervan heeft overtuigd dat hij op de PVV moet stemmen om de gedoogpartner aan een restzetel te helpen. Extra complicatie is dat de stemmen van de statenleden niet allemaal even zwaar tellen. De stem van een statenlid uit Zuid-Holland telt bijvoorbeeld bijna zeven keer zo zwaar als die van één uit Drenthe. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm toegekend aan de film The Tree of Life van regisseur Terrence Malick. Het drama gaat over een gelovige zin uit Texas in de jaren 50. De prijs voor beste acteur ging naar de Fransman Jean Dujardin voor zijn rol in The Artist. Beste actrice was Kirsten Dunst voor haar rol in Melancholia. VVV Venlo en Excelsior houden kans om zich te handhaven in de eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie schakelde VVD Volendam uit en Excelsior FC Den Bosch. VVV moet het in de beslissende wedstrijd opnemen tegen FC Zwolle en Excelsior tegen Helmond Sport.